Het Huis van Afgevaardigden heeft zojuist met het plan ingestemd. Het voorstel werd gesteund door 219 afgevaardigden, 212 stemden tegen. Nu wil Obama de wet zo snel mogelijk tekenen. Het voorstel verplicht alle Amerikanen een polis af te sluiten en het verplicht de verzekeraars om alle klanten aan te nemen op straffen van een boete. Tienduizenden mensen hebben in Washington gedemonstreerd voor het legaliseren van illegale. Er zijn al jaren plannen om de immigratiewetten te wijzigen en de demonstranten willen dat president Obama er vaart achter zet. In Amerika leven meer dan 11 miljoen illegalen. Obama sprak de demonstranten toe in een videoboodschap. en beloofde dat hij zal werken aan een nieuwe wet. President Sarkozy is ook in de tweede en laatste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk flink afgestraft. Met bijna alle stemmen geteld bleef zijn partij, de UMP, steek op 35 procent. Net als vorige week gaat de winst naar de linkse partijen, die samen uitkomen op 54 procent. Het extreemrechtse Front Nationaal staat op 10 procent. Veel Fransen zijn ontevreden over de manier waarop de regering Sarkozy de economische crisis aanpakt. Ze zijn vooral boos over de stijgende werkloosheid. Volgens een woordvoerder is de boodschap bij Sarkozy aangekomen, maar wil hij wel verder gaan met zijn ingrijpende hervormingsplannen tot de volgende presidentsverkiezingen in 2012. In Venezuela worden 80 bedrijven vandaag voor 24 uur afgesloten van de stroomvoorziening. Ze krijgen deze straf van president Chavez omdat ze hun elektriciteitsverbruik niet genoeg hebben verminderd. Bedrijven in hoofdstad Caracas moeten hun stroomverbruik met 20% terugbrengen... om te voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt. Het weer. Vannacht mistig en de temperatuur ligt rond het vriespunt.